4 Brandsen met het NOS-journaal. De Europese Centrale Bank heeft het noodkrediet aan de Grieken verhoogd met nog eens 3 miljard euro. Dat melden verschillende persbureaus op basis van ingewijden. Dat bedrag is nodig om de geldvoorraad van de Griekse banken aan te vullen... nu de Grieken massaal geld opnemen. Om te zorgen dat er genoeg in kas is, maken de Griekse banken gebruik van het noodloket van de Europese Centrale Bank. Naast andere leningen hebben de Grieken tot nu toe 85 miljard euro aan extra noodsteun ontvangen. Dat bedrag gaat nu dus verder omhoog. De 21-jarige man die gisteren negen zwarte gelovigen doodschoot in een kerk in Charleston, South Carolina, heeft een bekentenis afgelegd. Dylan Roof wilde met de aanslag een rassenoorlog ontketenen, zegt een Amerikaanse functionaris. De gouverneur van South Carolina vindt dat Roof de doodstraf verdient. De man werd gisteren na een klopjacht opgepakt. In Londen is een dode verstekeling gevonden die waarschijnlijk uit een vliegtuig is gevallen of gesprongen. Zijn lichaam lag op het dak van een kantoor. Een andere verstekeling overleefde de vlucht van Zuid-Afrika naar Groot-Brittannië wel. Hij werd zwaargewond ontdekt op het Londense vliegveld Heathrow. De twee zouden zich hebben verscholen in een toestel van British Airways. Slechts 10 kilometer voor de eindbestemming viel een van hen naar beneden. British Airways gaat met de politie uitzoeken wat er is gebeurd. De Servische premier Vucic is bereid om naar Srebrenica te gaan voor de herdenking van de moord op duizenden moslims. Dat meldt persbureau Reuters. De enclave werd twintig jaar geleden door de Bosnisch-Servische troepen van generaal Mladic onder de voet gelopen. In de dagen daarna werden duizenden moslims vermoord. Vucic zei op een persconferentie in Belgrado dat hij de herdenking op 11 juli wil bijwonen als dat niet te moeilijk is voor de Bosniërs. Hij wil er zijn respect betuigen aan de slachtoffers. Het weer is wisselend bewolkt met buien. Alleen het zuidwesten blijft vrijwel droog. Het is 14 tot 17 graden. Komende nacht en morgenochtend blijven buien mogelijk. Morgenmiddag vaker zon dan 16 tot 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files nog steeds in het midden van het land. Opvallende files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat 9 kilometer file tussen Blaricum en Afrit Bunschoten. Door een eh, ongeluk op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Bunnik en het Oude Rijn 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 Gorkum richting Almere... tussen Knoop het Rijnsweert en Hilversum 8 kilometer file. Eh, op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. En door een kapotte auto in de N15 Maasvlakte richting Rotterdam...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 bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Nog eh, iets minder dan twee uur te gaan en dan uh, zal het eh, wereldrecord haringen happen hopelijk worden verbroken door de Zandvoortse bevolking. Maar goed, dat moeten we gaan meemaken. Of dat daadwerkelijk ook echt gaat lukken. Hey, ik had het het vorige uur gezegd, je bent nog een kleine resume van mij verschuldigd welke platen we hebben gehad en welke we hebben overgeslagen. Ik eh, wil graag eh, schakelen met eh, Sander, maar ja, dat lukt helaas niet meer. ja, dat hoort er gewoon bij. Maar dat maakt helemaal niks uit, dan krijg je het gewoon van mij. Hey, we waren gebleven bij 29. Ja, het wordt een lange lijst, hè. dus pen en papier erbij. 29 met regimes met Ezeke Tumem. Op 28 winnen we in de 14e week Rihanna Kanye West samen met... Paul McCartney met Paul 5 Seconds. Cardi Rae Jepsen, I Really Like You staat op 27. 26 is voor Hayden James, Something About You. Omi met cheerleader in de 25e week uh, eh, vinden we op plek 25. Op 24 eh, de Belgische inzending eh, voor het Eurovisie Songfestival Louis Noté met Rhythm Inside. Op 23 Megan Trainer, Dear Future Husband en 22 David Guetta. Samen met Nicki Minaj en Afrojack met Hey Mama. Bob Sinclair dan, samen met uh, eh, Dom Telman, Feel the Vibe. Die vinden we op 21. Eh, en dan samen met uh, eh, Kelly Clarkson Heartbeat Song... de snelste daler van deze week. Met maar liefst 13 plaatsen. Op 20 vinden we dan Avicii met The Nights. En op 19 Martin Garrix featuring Asher met Don't Look Down. 18 in handen van Kygo, Parson James, Stole the Show. Love Frequencies, Are You With Me staat op de 17e plek in hun 17e week. En Martin Solveig uh, eh, samen met GTA Intoxicated staat op plaatsje 16. Op 15 dan Lena met Traffic Light.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 En 12 vinden we Ellie Golding met eh, Love Me Like You Do. Maar wij gaan luisteren naar de nummer 11. Ook 17 weken in de lijst ooit de nummer 1 geweest. En dan heb ik het over David Guetta. Samen met eh, Emily Sunday. Met What I Did For Love. Op 11 dus. Talking loud, talking crazy. Lock me outside. Praying for the rain to come. again. Guess it's true what they say. I'm always late. Say you need a little space, but I'm in your way.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 See You Again, oud uh, nummer 1, vorige week nog op 7. Eh, en voor David Guetta, Emily Sunday, What a Did For Love, ook een oude nummer 1. En op 12 vinden we ook een oude plaat nummer 1. hey, het is vandaag vrijdag 19 juni en het is tijd voor... ja, sowieso de Euro Breakdown. Maar vanavond gaat er ook iets gebeuren en daarvoor ja, dan zit ik zo op social media te, te, te zoeken. En Rob Spruit eh, die heeft wat eh, opgenomen. Die wou ik je graag even laten horen. Kijk of het lukt. Hoort! Inwoners zijn gasten van Zandvoort! Hoort! Regen, wind of zonneschijn. Komt straks al rond 5 uur naar het Raadhuisplein. Om precies 18.00 uur doen de Zandvoortse visventers een gooi naar het wereldrecord haringhappen. En willen ze daarna het vorige record uit de boeken schrappen. Neemt u al een deel aan dit festijn. Hap gezamenlijk gratis een haringje weg, want dat is gezond en ook zeer fijn. Inzet is een record met ongeveer 1500 mensen die uit alle windstreken mogen komen. Dus waar moet je straks wezen? En waar moet je straks zijn? Rond de uur of hier op het Raadhuisplein. Ook voor onze Duitse kersten, Heute, de 19. Juni, hebben we een speciale meeting, met een vrije Ehrung, om zu einem kort te komen. 18 uur am Raadhuisplein, al hier het centrum. Komt allen, komt allen! Heeft u dat allemaal goed gehoord? Zeg het dan voort! Zeg het voort! Dat is onze eh, dorpsomroeper uh, natuurlijk. Dank daarvoor eh, straks allemaal naar het Raadhuisplein voor het wereldrecord hanghapping. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 9. Maar je hoort hem al, Zara Sarah Larsen. Met het prachtige Uncover. That's how it goes. Far from the others. Close to each other. the daylight, in the daylight, when the sun hoogste positie waar eh, met deze single. Goed, we zijn aangekomen om de complete top 10 maar weer eens een keertje te gaan rijden. Het hoorde je nummer 10, nou nummer 9. En eh, ik ga ze allemaal ehm, voor je af. Maar niet voordat ik wat eh, nieuws over de artiesten eh, heb verteld aan jou. Want eh, Justin Timberlake bijvoorbeeld, die is een beetje overdreven. overbezorgd, overdreven is hij altijd al, maar overbezorgd niet. Het drijft namelijk zijn vrouw Jessica Biel af en toe tot waanzin. Want Justin Timberlake wil altijd in de buurt van hun zoontje Silas zijn. Nou, het stel kreeg in april een kleine Silas... en sindsdien is Timberlake niet meer uit zijn buurt te krijgen. Insiders vertellen aan de Sun dat de zanger extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen, ook eh, in zijn huis. Ook mag niemand anders eh, dan zijn eigen moeder de oppas zijn. En eh, dat kan nog wel eens heel erg lastig worden, want zij woont niet echt naast de deur, zeg maar. Justin controleert, controleert iedere dag of de beveiligingscamera's oké zijn. En ook wil hij per se dat Silas slaapt in een wieg naast zijn bed. Ja, dat is iets te... Hè? nou maar goed. Ehm, ja, Beyoncé dan. Eh, dat zag ik gisteren op televisie. Vond ik eigenlijk best wel grappig. Ehm, het is de nieuwste running gag. Eh, Beyoncé die de vogeltjesdans doet. Met de clip is in ieder geval duidelijk zichtbaar dat eh, Beyoncé prima moves heeft op het podium. Maar dat wisten we allemaal al. En dan maakt de muziek natuurlijk niet zo heel veel uit. zelfs op de vogeltjesdans dat in 1980 in de Nederlandse top 40 terecht wist te komen... En toen maar liefst 29 weken er eh, ook in bleef staan. Nou, eh, de originele beelden van Beyoncé zijn afkomstig uit haar Experience Live tournee... waar ze dezelfde moves deed op eh, Check On It. En dan ziet het echt compleet er anders uit. ga gewoon even naar Google toe of naar YouTube. En tik in Beyoncé doing the chicken dance. Dat is wel grappig, met je verhoren. horen. Even kijken hoor, want het is wel de eh, chicken dings op uh, steroïden hoor. dans op uh, steroïden in ieder geval. voor deze Beyoncé erg leuk gedaan. Mogen ze vaker doen. One Direction dan. Het is weer eh, zover, er is weer nieuws over One Direction. Het is een beetje rustig eh, om eh, Justin Bieber heen, maar niet over One Direction. Want eerder deze week ontstond, er een rel rond het plotseling lekken van de track No Type... waarop Zayn Malik te horen is. Mick Righteous kreeg er van langs door Naughty Boy die zich beklaagt over het eh, lekken van het nummer. Wat een naam allemaal. Eh, dinsdag gaf eh, Mick Righteous op Facebook meer details in een reactie. Zo vertelde hij dat hij dit op persoonlijke titel doet... en zelf verantwoordelijk wil zijn voor zijn muziek. Nou, Zeen wilde het nummer laten horen en vroeg mee te werken. Nou, het platenleven van Malik zou ervoor hebben gezorgd... dat de zanger de komende twee jaar niks mag uitbrengen, zo liet hij weten... Eh, in de reactie is het eh, meest opvallend dat eh, Malik de komende twee jaar geen solo-materiaal mag uitbrengen. Billboard probeerde een reactie te krijgen bij de vertegenwoordigers van deze Zayn Malik. Maar die gingen niet in op het verzoek van de informatie. Stromae dan. Tijdens een tv-interview heeft Stromae zijn tranen niet kunnen bedwingen. Het gesprek ging over de genocide in Rwanda en, eh, voor, eh, en vond vorige maand plaats. De zanger raakt steeds als het over moordpartijen gaat in het eh, Afrikaanse land emotioneel. Dit is al de derde keer dat ik huil terwijl ik in Afrika ben, al dus uh, Ik kan er niets aan doen. de oorlog die grijpt deze 30-jarige Belg best wel aan... omdat hij zijn vader bij de slagpartijen is verloren. Hij kan niet begrijpen dat de mensheid zo vreed kan zijn... Ja, eerder deze week, eh, deze week werd bekend dat de zanger last heeft van een eh, behandeling ter voorkoming van malaria. Hij annuleerde zijn eh, concerten voor de aankomende zes weken. Tot zover het nieuws van de sterren. Door met nummer 8. Ja, Nathalie Roos inderdaad snel stijgen van deze week. Maar liefst 22 plaatsen op nummer 8 terechtgekomen. That's what I wanna do. nummer 6, Major Laser, DJ Snake eh, met Leanon. En uh, ik zei van, ik ga ze allemaal van de, de top 10 draaien. Dus eh, van 8 gaan we naar 6. gaan we even naar 7 en daarna naar 5 als je niet erg vindt. Want ik wil de nummer 7 jou niet ontdoen. Dat is Skrillex en Diplo met Where Are You Now. wasn't open. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope. And can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now, where are you now that I need you? couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you? first. Eh, van Europa. Zes heb je al gehoord. Major Lazer, DJ Snake featuring Mermaid aan blijven zitten deze week op de zesde plek. Ondertussen 12 weken in de lijst, maar toch ook wel de top 1 gezien. even in eh, vogelvluchten met jou doornemen hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet. we even de bodem, het midden en het einde. Op de bodem staat eh, Ariana Grande met One Last Time op eh, nummer 40. En Fifth Harmony samen met Kidding Went Worth It vinden we op 39. Dan uh, skippen we er even goed doorheen. Gaan we naar 25 toe. Daar staat uh, Cheerleader in de Felix Jean remix, oftewel Omi. Dotan met Hungry vinden we op 23. En James Bay Let It Go vinden we op 22. Adam Lambert met het prachtige Ghost Town staat op 21. En dan eh, skippen we weer naar de bovenkant toe. Eva Simons met Policeman vinden we op de tiende plek daar. Years Years King staat op 9. En Leo Klein en Ronnie Flex met Drank en Druk staat op nummer 8. Last Frequencies, Are You With Me, eh, vinden winnen we op de zevende plek. En Jason Ruler, One to One Me op 6. Wiz Khalifa samen met Charlie Putt, See You Again. De Staat op 5 en op 4 staat Stol Show van Kygo's en Parson James. Op 3 in de Nederlandse top 40 is uh, Ain't Nobody van Felix Jean en uh, Jasmine Thompson. En de tweede plek is voor uh, Kenny B met Parijs. En op de eerste plek vinden we in de Nederlandse top 50 Major Laser DJ Snake met Lean On. Nou, prachtige top 40 ja, eh, voor, voor, voor, ehm, voor Nederland moet ik zeggen. Ja, ik zit ondertussen weer dingen te doen en weer niet op te letten. Je kent wel hoe dat gaat. Nee, Nederlands top 40 eh, door de collega's eh, uitgezonden.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 Oh. I know why you're chasing all the headlights. Oh, cause you're always trying to get ahead of life. Baby, when you go, you know I'll be waiting on the other side. Negen weken lang in de lijst. Deze week dus op de vijfde plek.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 De derde plek vorige week, dus nu op vier. Klingande Riva, Restart the Game. Eén plekje gezellig, De eh, derde plek was wel een hoogste positie ooit, maar nu dus eh, op vier. You the pain someone even look back this time. got to ain't what it used to be. So now the blame, you shoot the tree. You watch it fall as you can see. You start the game. Start forget about the past. You not out of mind Now these will you'll find answers to your pain. You'd walk and make it end. Tasted the pain of losing someone who can change. Don't even look back at these wasted moments. Got to anybody used to be. She's not to blame. You should be treated. watch it fall as you could see. Stop the game. weekend eh, wel vaak genoeg te horen in de diverse horeca-gelegenheden, Want het is een eh, lekkere, ehm, ja, lekkere uh, clublied, lekker liedje voor deze tijd. Hey, we zijn aangekomen aan de top 3 van deze week. En je hoorde hem al, hè? hij is niet meer hetzelfde. Nee, er is wat in veranderd, want dat kan niet anders. Want nummer 3 van vorige week staat nu op 4. Ja, logisch zou je zeggen. Ja, dat is logisch. Dus eh, hij is inderdaad anders. Maar hoe zag nou de top 3 van vorige week eruit? Dat eh, ga ik jou vertellen. Hier komt hij. Nummer 3. betrouwbaar, maar wel origineel. Drie was dus eh, vorige week in handen van Klingande, Riva, Restart Again. Twee voor Money Lewis met Bills. En op uh, één stond in zijn eh, negende week Khan met Don't Worry. Maar deze week beginnen we de nummer drie, de top drie met de zweet. Man Zelmeleur. Let's run for cover. if I'm the only hero left, you better fire off your gun once and forever. He said, Go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, sun and tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We're dancing with the demons in our minds. turn this world around in appreciation. He said, I never left when you were lost. I followed right behind. Was your foundation? Now singing. dus in de Euro Breakdown hier op ZFM eh, Zandvoort. Mans Zermelen met de Heroes, de winnaar van het Eurovision eh, Song Contest 2015. En dat die populair is, eh, dat blijkt alweer dat hij op nummer 3 terecht is gekomen deze week. Vorige week nog op 4. En het is ook meteen zijn hoogste notering. Benieuwd waar hij gaat terechtkomen. Blijf dan gewoon luisteren de komende weken, dan uh, weet je het. Goed, nummer 2 dan. Dus is Lance Money Lewis met Bills. Zeven weken lang in de lijst. Vorige week op 2, hoogste notering 2. Ga zo maar door. Lance Money Lewis met Bills op nummer 2. Bills! my getrouwe nummers eh, die op dit moment in de lijst der lijsten staat. Hij slaat wel een beetje op eh, iedereen, want eh, iedereen heeft wel rekeningen. En dan moeten ze werken om die te kunnen betalen, zodat iedereen weer kan eten. Lunch Bunny Lewis met Bills, nummer 2 deze week in de Euro Breakdown. En wij gaan ons opmaken voor de nummer 1. En oplettende luisteraar, ja, ik denk dat jij thuis het ook wel weet. Wie dat is ondertussen... En eh, als het aan mij ligt, eh, denk ik dat het uh, de grootste zomerrit wordt van 2015. Met Khan samen met Ray Dalton, Don't Worry! tomorrow deze week, net zoals vorige week en eh, die week ervoor. met Khan samen met eh, Ray Dalton. Don't worry. en als het niet eh, de grootste zomerhit gaat worden van 2015... dan zorg ik er wel gewoon voor. Gewoon vaak genoeg draaien hier op uh, CFM Zandvoort... dan moet het vanzelf wel goed gaan komen. 25e jaargang, aflevering 25 van vrijdag 19 juni 2015 zit er alweer op. Deze week hadden we 14 stijgers, 9 zittenblijvers, 16 dalers en één nieuwe binnenkomer. Zo direct dus eh, op het Raadhuisplein een wereldrecord Haring happen. Ga daar naartoe, stap uit je stoel thuis en ga daar naartoe. Want het is echt de moeite waard. Help wordt gewoon aan dat record. En eh, het streven is 1500, maar uh, eh, 1000 is geloof ik al voldoende. Hey, bedankt voor het luisteren en ik ben er volgende week weer.